Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu gaat door met zijn omstreden hervormingen... en noemde ze in een tv-toespraak verantwoord. Gisteren werd een wet aangenomen die het veel moeilijker maakt om een zittend premier weg te sturen. Dat kan nu alleen nog als hij of zij fysiek of mentaal niet meer functioneert. Netanyahu wordt zelf vervolgd voor corruptie, dus de nieuwe wet versterkt zijn positie. Met zijn ultrarechtse regering wil hij nog meer hervormingen doorvoeren. Onder meer om de macht van het Hoge Rechtshof te beperken. Over de plannen heerst diepe verdeeldheid in Israël. Er wordt al maanden tegen geprotesteerd. Boeren die veel stikstof uitstoten bij natuurgebieden zijn zelden van plan zich te laten uitkopen, blijkt uit een rondgang van NRC. De krant zocht uit welke veehouders in Gelderland, Brabant en Limburg zijn aan te merken als piekbelaster en sprak er 28. Slechts drie overwegen zich te laten uitkopen. Twee van hen spelen al langer met die gedachte. De rest wil zijn bedrijf niet opgeven. Uit berekeningen van NRC blijkt dat voor elke veehouder uit de top 100 van piekbelasters die wil doorgaan... al snel twee of meer kleinere boeren moeten worden uitgekocht. De Nederlandse Bank roept het kabinet op om snel met een dekking te komen... voor al het extra geld dat wordt uitgegeven aan boeren, energiecompensatie... en aardbevingsslachtoffers in Groningen. Het begrotingstekort is nu eigenlijk te hoog, zei bankpresident Knot in Nieuwsuur. Het tekort zit met 3% nog wel op de Europese norm. Maar in een tijd dat het economisch goed gaat... zou het volgens Knot eigenlijk lager moeten zijn. Omdat je anders in de problemen komt als het economisch weer tegenzit.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 Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world. Cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little titty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay, rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another flight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Uh, came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night just wanna have a good night. Hold up. If you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, and it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too.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 She'll playing it off. Don't uh, let go. Hold on my hand. Use it. Hold on to me. You got it. Hold on to my waist. Use it. Don't let go of me. So good. Hold on to my hand.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 mama. Oh, don't let go of me. hold on to me. hold me, baby. Hold on to me, hold on to me. hold on to me, hold on to me, hold on to me, hold on to me. Hold on, on, baby. Hold on, baby. Don't let go of my body. Well, hold me, baby. Holding on. Hold on to my body, baby, baby, baby. Het zijn een cirkel rond de tafel. Ziet om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten. Maar al dat stukjes heb ik zelf aangericht. Genoeg voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank u voor wat lukt en mezelf voor het gekloot. En ik dank u voor het eten, dank u voor de pijn. Ook al is het niet tevreden is het glas te klein. Dank u voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was ik zou het laten zien dat ik trots was Zo kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Als ik God was Zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik God was zat ik aan die